met het NOS-journaal. In China zijn gisteren 71 mensen omgekomen als gevolg van een besmetting met het coronavirus. Het is het laagste aantal doden op één dag in meer dan een maand tijd. Zondag was er nog een piek van 150 doden in China. In totaal kwamen er gisteren in het land ruim 500 gemelde besmettingen bij. Het, het totale dodental als gevolg van het coronavirus in China is gestegen naar 2663. Het coronavirus is ook aangetroffen bij een man op het Spaanse eiland Tenerife. Dat meldt de regio-president van de Canarische eilanden op Twitter. Volgens Spaanse media is het een Italiaanse dokter uit de regio Lombardije... die op vakantie is op het eiland. Hij wordt momenteel in quarantaine gehouden. De man is de derde coronapatiënt in Spanje. Eerder bleken een Brit op Mallorca en een Duitser op het Canarische eiland La Gomera... ook met het virus besmet te zijn. Premier Rutte gaat volgende week naar Zeeland om uit te leggen... waarom de marinierskazerne niet naar Vlissingen verhuist. De Zeeuwse woede is groot en de lokale VVD-afdeling wil dat partijgenoot Rutte... het besluit zelf komt toelichten. Anderhalve week geleden werd duidelijk dat de kazerne in Doren definitief naar nieuw bij Apeldoorn gaat en niet naar Vlissingen... ondanks dat daar al miljoenen zijn geïnvesteerd om de komst mogelijk te maken. Een Forum voor Democratie zet de juridische procedure tegen het tv-programma Buitenhof door... Presentatrice Natalie Wrighton zei in de uitzending van afgelopen zondag... dat Baudet in de Tweede Kamer opzienbaarde door te zeggen dat de EU een vooropgezet plan heeft... om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten. Volgens Baudet is dat een onjuist citaat. Hij eist een rectificatie. Maar Buitenhof blijft erbij dat het om een parafrasering gaat die klopt. Het weer, het is wisselend bewolkt. Met name vanmiddag en vanavond gaat het regenen.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 mi niña, chica enamorada, quiero llevarme llevármelo en la madrugada, bailar, volar, con el sol ce, Linda morena te encontré Linda morena te encontré Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op, op aan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. 성숙해 보이지만 놀땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감 매력적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁 not know.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 Kasper